Op daar 50 bij Teugen staan hooibalen in de fik. Brandweerlieden die de boel probeerden te blussen... zijn volgens de politie bekogeld met vuurwerk. En in Amsterdam-Noord hebben zo'n 35 trekkers een kruispunt geblokkeerd. Finland en Zweden kunnen toetreden tot de NAVO. Turkije stemt hiermee in. Vanwege de oorlog in Oekraïne willen Finland en Zweden zich graag aansluiten. Turkije hield dat als enige NAVO-lid tegen, maar zijn is nu toch overstag, zegt correspondent Sander van Hoorn. De druk was natuurlijk wel heel erg groot om die top niet te laten beginnen met geruzie over dat lidmaatschap. Eenheid willen ze hier uitstralen. Dus nog voor de top begonnen is, is die oneenigheid opgelost. De NAVO-top is de komende drie dagen samen in de Spaanse hoofdstad Madrid. Er gaat waarschijnlijk veel gepraat worden over de Russische inval in Oekraïne. En de Oranje Vrouwen hebben goede zaken gedaan. Ze wonnen vanavond met 3-0 het WK-kwalificatieduel van Belarus. Ondanks dat Nederland lekker in het spel zat... was er weinig sfeer in het stadion. Omdat de wedstrijd tegen Belarus eerder geboycott werd door de KNVB... mocht er geen publiek zijn bij de wedstrijd. Het zorgde voor een sobere boel, zag commentator Jeroen Elshoff. Het is, het is echt heel erg leeg. Ik kijk om me heen, ik zie nou, ik zie echt vier journalisten, drie, vier, vijf cameramensen... nog wat eh, mensen van ons die voor de tv aan het werk zijn. En dat, dat is het dan ongeveer wel. En, en de mensen die het gras nu in orde maken... dat zijn misschien wel de, de belangrijkste mensen van de avond op dit moment. En ook de speelsters hadden moeite met het lege stadion, zegt Lieke Martens. Ja, het is gewoon een hele andere ambiance. Het is heel gek. Gewoon, eh, ja, ik mis gewoon een beetje de energie. En eh, je probeert er... ja, het beste van te maken. Maar ja, ik denk dat we gewoon nog steeds veel beter kunnen. En het team heeft zoveel potentie en heeft zoveel kwaliteit. Alleen eh, dat laten we momenten zeker zien. Eh, alleen ik denk dat dat nog eh, wel beter moet richting het EK. Ja, dat EK begint volgende week in Engeland. Op 9 juli hebben de Oranje Dames hun eerste wedstrijd. Het weer, het koelt vanavond af naar een graad of 13. Ook is het bijna overal windstil. Morgen zonnig en warm, later wat bewolking.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 Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo En daarbuiten beweegt alles nu in slow-mo Mensen zien me lachen op de foto Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze poos rij je zo solo.